Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronapiek in de ziekenhuizen lijkt voorbij, dat zegt het RIVM. Dan maken ze iedere dinsdag de cijfers van de afgelopen week bekend. Het aantal besmettingen daalt al een tijdje. En we zien dat het aantal ziekenhuisopnames nu ook aan het stabiliseren is of zelfs lijkt af te nemen. En eh, het aantal IC-opnames eh, stijgt nog iets. Ehm, maar daar verwachten we ook de komende week dat daar eh, een stabilisatie of een daling zichtbaar zal zijn. Minder mensen zijn afgelopen week positief getest op corona. Het waren er iets meer dan 21.000, een week eerder nog ruim 37.000. Er is iemand opgepakt voor het doodschieten van oud-voetballer Jerge Hoefdraad. Die werd afgelopen weekend geraakt door kogels toen hij tijdens een feestje in een bedrijfspand in Amsterdam een ruzie wilde sussen. De politie meldde gistermiddag dat hij was overleden. Gisteravond moesten ze daarop terugkomen en maakte de politie excuses aan de familie, want Hoefdraad leefde nog. Vanochtend is hij alsnog overleden aan zijn verwondingen. Voor drugsmokkel via Schiphol zijn zeven mensen opgepakt. Merendeel werkte op Schiphol en had een toegangspas. Het onderzoek loopt al maanden. Sinds mei is meer dan 320 kilo koken onderschept op Schiphol... met een waarde van 16 miljoen euro. En de Wit-Russische atleten die tijdens de Spelen in Tokio vluchten naar de ambassade van Polen zegt dat ze in haar eigen land zeker straf zal hebben gekregen. Christina Timanovskaya deelde op Instagram een sneer uit aan haar coach en werd naar huis gestuurd. Ze heeft vandaag een interview gegeven. Tegen persbureau AP zegt ze dat ze te horen kreeg dat ze in Wit-Rusland gestraft zou worden... en dat die beslissing van hoger hand kwam. Op het vliegveld zag ze kans om alarm te slaan en naar de Poolse ambassade te vluchten. Daar heeft ze inmiddels een visum gekregen heb ik het weer nog. Grijs, af en toe zon en lokaal een buitje. Het is zo'n 19 graden nu.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 Get whatever's on her mind. Spend the money over time. I'm on. Wake myself with the sun of the morning. I play myself with the stun of performance. She take all my money and now she gone and I'm broke as a bitch in the bottom, oh, yeah.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 De piek van het aantal corona-opnames in het ziekenhuis lijkt achter de recht het RIVM. Het aantal positieve coronatests daalde afgelopen week met 44 procent. J.J. Hoefdraad, de oud-profvoetballer die afgelopen weekend op een feest in Amsterdam werd neergeschoten... is aan zijn verwondingen overleden, dat meldt de politie. In de zaak is gisteravond een man van 34 opgepakt in België. Het weer, geregeld zon, maar ook stapelwolken en een bui. Het is 18 tot 20 graden. till January. This is our place, we make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds? the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba to the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba da ba. Waves as they're rolling, as they're growing. to the rhythm of the beat, ba ba ba da bum, ba ba ba da bum, beat, ba ba ba da bum, ba ba ba to the rhythm of the beat, ba ba ba da bum, ba ba ba da bum, beat, ba ba ba da bum.